uur. Kees Groot met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn gevraagd op te stappen... omdat hij zijn vertrouwen in hem kwijt was. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Trump was volgens hem al weken op de hoogte dat Flynn een gesprek had gevoerd... met de Russische ambassadeur over de sancties tegen Rusland. Op dat moment was Trump nog niet beëdigd als president. Volgens de woordvoerder heeft Flynn in juridische zin niets fout gedaan... maar was er sprake van een vertrouwensbreuk. Forum voor Democratie spant een kort geding aan tegen de NOS om deelname aan het slotdebat een dag voor de verkiezingen af te dwingen. Volgens lijsttrekker Baudet heeft de NOS veel te vroeg bepaald welke partijen er aan het debat mee mogen doen. Hoofdredacteur Gelauf ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Volgens hem is het onmogelijk om alle partijen uit te nodigen, omdat de beschikbare zendtijd beperkt is. Er doen 14 partijen mee aan het slotdebat. In New York is een man veroordeeld voor de moord op een jongetje in 1979. De zesjarige Ethan Pets verdween destijds spoorloos toen hij naar de halte van de schoolbus liep. Hij is nooit teruggevonden. De nu veroordeelde 56-jarige man kwam pas in beeld nadat zijn zwager naar de politie was gestapt. Eenmaal gearresteerd bekende de man dat hij de jongen met frisdrank had meegelokt, had gewurgd en achtergelaten had onder een stapel afval. Het Openbaar Ministerie ziet niets in de initiatiefwet van D66 over regulering van de wietteelt. Er staat in dat hennepkwekerijen onder controle moeten komen van de overheid, maar het OM verwacht niet dat daarmee de georganiseerde criminaliteit zal worden teruggedrongen. Ook waarschuwt het dat het wetsvoorstel in strijd is met internationale verdragen. Ook het kabinet ziet weinig in het D66-plan voor de wietteelt.